Kees Groot met het NOS-journaal. De opgerold die auto's, motoren en brommers stalen. De groep van 20 mannen zit achter zo'n 60 diefstallen. De bende bracht de gestolen voertuigen naar een loods in Hoogwoud... waar ze een nieuw chassisnummer en kentekenbewijs kregen. De groep bestond vooral uit jongeren uit de omgeving van Opmeer... en werkte in wisselende samenstelling. Ze gingen ook regelmatig naar Duitsland om daar auto's en brommers te stelen. De EU heeft opnieuw Syrische tegoeden in Europa bevroren en nog eens vijf hoge Syrische functionarissen mogen de Europese Unie niet meer in. De sancties volgen op een actie van het Syrische regeringsleger gisteren. Bij de aanval van regeringstroepen op demonstranten in Hama zijn zeker 70 mensen om het leven gekomen. Het was een van de bloedigste dagen sinds de opstand in Syrië begon in maart. Ook vandaag is het weer onrustig in Hama. Er werden tanks ingezet tegen de demonstrerende bevolking en ook in twee andere steden werd met geweld opgetreden. De 30-jarige Pol, die vrijdag door de marechaussee werd neergeschoten op Eindhoven Airport, blijft nog zeker 14 dagen in bewaring vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris in Den Bosch bepaald. Justitie verdenkt de man van poging tot doodslag, bedreiging en poging tot zware mishandeling. Hij werd vrijdag voor de vertrekhal neergeschoten door de marechaussee. Hij was bewapend met een mes. De oproerpolitie in Cairo probeert een paar honderd demonstranten van het Tahrirplein te verdrijven. Volgens ooggetuigen zijn legervoertuigen het plein opgereden en zijn er waarschuwingsschoten gelost. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Op het Tahrirplein in de Egyptische hoofdstad staan sinds 8 juli weer tientallen tentjes. Dagelijks zijn er protesten omdat de betogers vinden dat de beloofde hervormingen te langzaam gaan. Verder willen ze dat leden van het regime van oud-president Mubarak snel een openbaar proces krijgen. Het weer vanmiddag vrij zonnig en droog bij een temperatuur van 20 graden op de Wadden tot 24 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en gemiddeld 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat file bij Vianen 3 kilometer. Dat komt door werkzaamheden. En de A15 vanuit Europoort tussen Rozenburg en de Botlektunnel 8 kilometer.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 Could you look like Elvis? And you dance like Elvis? Shaka Bona, give me a cool Corona Could you be like Elvis? Could you look like Elvis? Chacabona, give me a cool Corona. Doing the bus and nova, swing on back again.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 Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, esta rumba, esta guitarra cuando se inma de dolores, cuando se quema de amores, cuando se inma la su vela, cuando se inma dolores, cuando se inma de dolores, cuando se quema de cuando se la su vela, cuando se inma dolores.